Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Op een hackersforum zijn gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers gezet. Onder wie ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens uit de dataset online te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. Of de data al zijn misbruikt is onduidelijk. In Jordanië zijn arrestaties verricht in de kring van koning Abdullah, meldt het staatspersbureau Petra. Onder hen zijn oud-minister van Financiën Awadalla en een lid van de koninklijke familie. Petra meldt dat de arrestaties zijn verricht om veiligheidsredenen. Tegen persbureau Reuters zeggen bronnen dat het onderzoek mogelijk te maken heeft met een samenzwering om het land te destabiliseren. Mark Rutte is niet van plan om weg te gaan. Ook niet nadat ChristenUnie-leider Segers had gezegd dat hij niet met Rutte wil samenwerken in een nieuw kabinet. De VVD-leider zegt dat hij strijdbaar is. Rutte wijst erop dat het aan partijen zelf is om te beslissen wie ze naar voren schuiven in een formatie. Eerder vandaag liet de VVD weten volop achter Rutte te staan. De Tweede Kamer komt dinsdag bijeen met voorzitter Ariep. De verwachting is dat er daarna een debat is waarin een informateur wordt aangewezen. In het zuiden van Londen is gisteravond een katholieke kerkdienst door de politie stilgelegd. Een deel van de mensen in de Poolse Christ the King kerk droeg geen mondkapje en hield niet genoeg afstand. Een woordvoerder van de kerk zegt tegen de BBC dat de agenten buiten hun boekje zijn gegaan door tijdens een dienst in te grijpen. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag een mix van zon en wolken. Het wordt 9 tot 11 graden. Vanaf maandag een stuk kouder en ook winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah. Yeah, I'm a heartbreaker. 모든 나는 주로 뺏겨. 싸늘게, 차갑게 수고는 싸가지. Every day I say 사랑은 no way 필요 없는 you, you. Get on my lap, 또 뜨거운 dance, 또 따갑게 당겨줄게. Yeah, yeah, I'm a heartbreaker. 모든 나는 주로 뺏겨. 싸늘게, 차갑게 수고는 싸가지. Get on my lap, put your girl down, your pie, pan, yo, yeah. 女の自己ベキャーうっさなけ高けそこに下がち Everyday I say さらなら No way Put it on you, new Get on my lap こっちがおんだ高け番が受験 Yeah I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. Yeah, I'm a heartbreaker. 모든 나는 주로 뺏겨. Yeah, I'm a heartbreaker. 모든 나는 주로 뺏겨. Oops, 싸납게, 차갑게 수고는 싸가지. Every day I say 사랑은 no way 필요 없는 you, you. Get on my lap, 또 뜨거운 dance, 또 차갑게 반겨줄게.